Shell en dit is het nieuws van NOS op 3. Liever schade aan een slagboom dan mensenlevens in gevaar. Dat zeggen ProRail en de transportbranche. Gisteren stond een vrachtwagen vast op een overweg in Meteren in Gelderland... toen er een trein op volle snelheid aankwam. ProRail heeft die beelden nu gedeeld. Wat je op het filmpje ziet is een vrachtwagen die een overweg probeert over te steken. Die gaat vervolgens terug en vervolgens weer heen en weer. Hij is aan het manoeuvreren. Ehm, en dan komt de trein eraan. En het is echt een wonder dat, eh, nou ja, dat, dat het bij licht gewonden is gebleven. Omdat je ziet dat die vrachtwagen echt voor een heel groot deel nog op de overweg staat. Vijf mensen raakten gewond, vier in de trein en de vrachtwagenchauffeur zelf. Ook het spoor is flink beschadigd. Het duurt nog dagen tot het is gerepareerd. Het aantal mensen dat lid is van een vakbond is opnieuw gedaald. Maar de daling is wel kleiner dan eerst. Begin dit jaar waren volgens het CBS 1,4 miljoen mensen lid van een vakbond. er zijn wel voor het eerst in jaren meer vrouwen en mensen onder de 45 jaar lid geworden. Geen enkel bedrijf heeft zich gemeld voor een nieuwe, nieuw windmolenpark op de Noordzee. De kosten voor de aanleg zijn flink toegenomen en er speelt meer, zegt Groenland Muller van de economieredactie. Die bedrijven die moeten er heel veel geld in investeren om de kosten eruit te halen. En dan moeten ze wel weten dat er ook jarenlang stroom van die parken wordt afgenomen. En daar is heel veel onzekerheid over. En dat zorgt dus voor dat de bedrijven ook niet zo goed durven te investeren. Ook in andere landen rondom de Noordzee wordt minder geïnvesteerd in windparken. En in Den Bosch was gisteren de ultieme Brabantse smaaktest. En in café werd bepaald welke bakker de beste bosse bollen maakt. Want die moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, vinden de juryleden. Eh, slagroom niet te vet, chocola niet te dik, uh, eh, soes niet te hard. Het moet wel echt een wat dikkere, vollere slagroom eh, zijn. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf echt een bosbol. <laughs> Ik vond het deeg te slap en de slagroom was ook te dun. En de chocolade was lekker. En over smaak valt niet te twisten. De jury bestond uit een stuk of tien willekeurig gekozen mensen. En de bossenbol van bakkerij Jan de Groot, uiteraard uit Den Bosch, kwam als beste uit de test.